Jelle Visser met het NOS-journaal. Door hevige regenval zijn in Zuid-Italië acht wandelaars omgekomen. Ze liepen in een bergkloof waardoor de regen de rivier plotseling overstroomde. Twaalf anderen, onder wie een tienjarige jongen, zijn in veiligheid gebracht. Het is onduidelijk of er nog vermisten zijn. Het aantal gevallen van mazelen in Europa is sterk toegenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn ruim 41.000 mensen besmet geraakt... Twee jaar geleden waren dat er 5000 in een heel jaar. Dit jaar stierven tot nu toe 37 Europeanen aan mazelen. Experts wijten de scherpe stijging aan de daling van het aantal mensen dat wordt gevaccineerd. De poging van Maarten van der Weijden om de Elfstedentocht te zwemmen... heeft 2,5 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Dat is bekendgemaakt in Leeuwarden waar Van der Weijden vanavond werd gehuldigd. Hij moest de strijd na 163 van de 200 kilometer staken omdat hij ziek werd. En een jongetje van zeven is vanmiddag om het leven gekomen toen hij door een koe werd aangevallen. Dat gebeurde op een minicamping op Walger in Zeeland. Het jongetje verbleef niet als gast op de camping, maar was het kindje van de camping-eigenaar. Volgens een woordvoerder van de politie is niet duidelijk waarom de koe aanviel. Marokko wil de dienstplicht opnieuw invoeren, melden Marokkaanse media. Koning Mohammed zou bij jongeren meer nationaal besef willen kweken. Volgens het plan moeten jongeren tussen de 19 en de 25 jaar het leger straks 18 maanden gaan dienen. Het is niet duidelijk of de dienstplicht ook gaat gelden voor Nederlanders met een Marokkaans paspoort. En Formule 1-coureur Pierre Gasly is vanaf volgend seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De 22-jarige Fransman neemt bij Red Bull de plaats in van Daniel Ricciardo. Gasly rijdt nu nog voor Toro Rosso, dat is het opleidingsteam van Red Bull. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen zwaar bewolkt. De minima liggen tussen de 13 en de 17 graden. Morgen is het zonnig, vooral in het oosten en zuidoosten. Er valt slechts een enkele lokale bui. Het wordt 23 graden aan de kust tot 26 graden verder landinwaarts. Dit was het NOS Journaal.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 Het is onduidelijk of er nog vermisten zijn. Het aantal gevallen van mazelen in Europa is sterk toegenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn ruim 41.000 mensen besmet geraakt. Twee jaar geleden waren dat er 5.000 in een heel jaar. Dit jaar stierven tot nu toe 37 Europeanen aan mazelen. Experts wijten de scherpe stijging aan de daling van het aantal mensen dat wordt gevaccineerd. De poging van Maarten van der Weijden om de Elfstedentocht te zwemmen... heeft 2,5 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Dat is bekendgemaakt in Leeuwarden waar Van der Weijden vanavond werd gehuldigd. Hij moest de strijd na 163 van de 200 kilometer staken omdat hij ziek werd. En een jongetje van zeven is vanmiddag om het leven gekomen toen hij door een koe werd aangevallen. Dat gebeurde op een minicamping op Walger in Zeeland. Het jongetje verbleef niet als gast op de camping, maar was het kindje van de camping-eigenaar. Volgens een woordvoerder van de politie is niet duidelijk waarom de koe aanviel. Marokko wil de dienstplicht opnieuw invoeren, melden Marokkaanse media. Koning Mohammed zou bij jongeren meer nationaal besef willen kweken. Volgens het plan moeten jongeren tussen de 19 en de 25 jaar het leger straks 18 maanden gaan dienen. Het is niet duidelijk of de dienstplicht ook gaat gelden voor Nederlanders met een Marokkaans paspoort. En Formule 1-coureur Pierre Gasly is vanaf volgend seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De 22-jarige Fransman neemt bij Red Bull de plaats in van Daniel Ricciardo. Gasly rijdt nu nog voor Toro Rosso, dat is het opleidingsteam van Red Bull. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen zwaar bewolkt. De minima liggen tussen de 13 en de 17 graden. Morgen is het zonnig, vooral in het oosten en zuidoosten. Er valt slechts een enkele lokale bui.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 Het is onduidelijk of er nog vermisten zijn. Het aantal gevallen van mazelen in Europa is sterk toegenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn ruim 41.000 mensen besmet geraakt. Twee jaar geleden waren dat er 5.000 in een heel jaar. Dit jaar stierven tot nu toe 37 Europeanen aan mazelen. Experts wijten de scherpe stijging aan de daling van het aantal mensen dat wordt gevaccineerd. De poging van Maarten van der Weijden om de Elfstedentocht te zwemmen... heeft 2,5 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Dat is bekendgemaakt in Leeuwarden waar Van der Weijden vanavond werd gehuldigd. Hij moest de strijd na 163 van de 200 kilometer staken omdat hij ziek werd. En een jongetje van zeven is vanmiddag om het leven gekomen toen hij door een koe werd aangevallen. Dat gebeurde op een minicamping op Walger in Zeeland. Het jongetje verbleef niet als gast op de camping, maar was het kindje van de camping-eigenaar. Volgens een woordvoerder van de politie is niet duidelijk waarom de koe aanviel. Marokko wil de dienstplicht opnieuw invoeren, melden Marokkaanse media. Koning Mohammed zou bij jongeren meer nationaal besef willen kweken. Volgens het plan moeten jongeren tussen de 19 en de 25 jaar het leger straks 18 maanden gaan dienen. Het is niet duidelijk of de dienstplicht ook gaat gelden voor Nederlanders met een Marokkaans paspoort. En Formule 1-coureur Pierre Gasly is vanaf volgend seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De 22-jarige Fransman neemt bij Red Bull de plaats in van Daniel Ricciardo. Gasly rijdt nu nog voor Toro Rosso, dat is het opleidingsteam van Red Bull. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen zwaar bewolkt. De minima liggen tussen de 13 en de 17 graden. Morgen is het zonnig, vooral in het oosten en zuidoosten. Er valt slechts een enkele lokale bui. Het wordt 23 graden aan de kust tot 26 graden verder landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. fast but true. Don't wanna lose what I had as a boy.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 Jelle Visser met het NOS journaal. Door hevige regenval zijn in Zuid-Italië acht wandelaars omgekomen. Ze liepen in een bergkloof waardoor de regen de rivier plotseling overstroomde. 12 anderen, onder wie een tienjarige jongen, zijn in veiligheid gebracht. Het is onduidelijk of er nog vermisten zijn. Het aantal gevallen van mazelen in Europa is sterk toegenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn ruim 41.000 mensen besmet geraakt. Twee jaar geleden waren dat er 5.000 in een heel jaar. Dit jaar stierven tot nu toe 37 Europeanen aan mazelen. Experts wijten de scherpe stijging aan de daling van het aantal mensen dat wordt gevaccineerd. De poging van Maarten van der Weijden om de Elfstedentocht te zwemmen... heeft 2,5 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Dat is bekendgemaakt in Leeuwarden waar Van der Weijden vanavond werd gehuldigd. Hij moest de strijd na 163 van de 200 kilometer staken omdat hij ziek werd. En een jongetje van zeven is vanmiddag om het leven gekomen toen hij door een koe werd aangevallen. Dat gebeurde op een minicamping op Walger in Zeeland. Het jongetje verbleef niet als gast op de camping, maar was het kindje van de camping-eigenaar. Volgens een woordvoerder van de politie is niet duidelijk waarom de koe aanviel. Marokko wil de dienstplicht opnieuw invoeren, melden Marokkaanse media. Koning Mohammed zou bij jongeren meer nationaal besef willen kweken. Volgens het plan moeten jongeren tussen de 19 en de 25 jaar het leger straks 18 maanden gaan dienen. Het is niet duidelijk of de dienstplicht ook gaat gelden voor Nederlanders met een Marokkaans paspoort. En Formule 1-coureur Pierre Gasly is vanaf volgend seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De 22-jarige Fransman neemt bij Red Bull de plaats in van Daniel Ricciardo. Gasly rijdt nu nog voor Toro Rosso, dat is het opleidingsteam van Red Bull. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen zwaar bewolkt. De minima liggen tussen de 13 en de 17 graden. Morgen is het zonnig, vooral in het oosten en zuidoosten. Er valt slechts een enkele lokale bui. Het wordt 23 graden aan de kust tot 26 graden verder landinwaarts. Dit was het NOS Journaal.